Zes uur. Mark Sampersen met het NOS-journaal. In een park in een voorstad van Parijs heeft een man voorbijgangers aangevallen met een mes. Daarbij is een man van 56 om het leven gekomen. Zeker twee mensen raakten gewond. De dader werd na een korte achtervolging door agenten doodgeschoten. Over zijn motief en identiteit is nog niets bekend... maar de politie sluit terreur niet uit. De aanslag was in Villejuif ten zuiden van Parijs. De gedode Iraanse generaal Soleimani was volgens de Amerikaanse president Trump direct en indirect verantwoordelijk voor de dood van miljoenen mensen, onder wie duizenden Amerikanen. Trump schrijft op Twitter dat Soleimani van plan was om nog meer Amerikanen te doden. De Iraanse generaal kwam afgelopen nacht in Bagdad om het leven bij een Amerikaanse droneaanval. Alle bedrijven die de afgelopen dagen een bombrief hebben gekregen... hebben ook een waarschuwingsbrief ontvangen. De politie wil niet zeggen over de inhoud. Twee bedrijven in Maastricht, waaronder een filiaal van ABN AMRO... hebben alleen een waarschuwingsbrief gehad. De afgelopen dagen zijn zeven bombrieven verstuurd. Vandaag verspreidde de politie een foto van zo'n bombrief... met de oproep om 112 te bellen als zo'n brief wordt aangetroffen. Het meisje dat tijdens de nieuwjaarsnacht gewond raakte bij de flatbrand in Arnhem... mag mogelijk morgen het ziekenhuis verlaten. Het heeft een familielid gezegd tegen Omroep Gelderland. De achtjarige dochter van het gezin is er beter aan toe dan de moeder. Beiden hebben ze brandwonden en een rookvergiftiging. De vader en een zoontje van vier overleefden de brand niet. Een Friese melkveehouder en LTO Nederland hebben een dreigbrief gekregen. Daarin wordt van alle boeren geëist dat ze stoppen met hun protestacties. Anders is elke boerderij een potentieel doelwit voor sabotage of brandstichting, staat in de brief. De melkveehouder kreeg de brief thuis en heeft aangifte gedaan, net als LTO. Het weer. Vanavond en vannacht op steeds meer plaatsen droog. Verder opklaringen en minder wind. Morgen af en toe zon. In het noorden kan een buitje vallen. Zondag bewolking en op veel plaatsen droog. Het wordt in het weekend 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 You say you can, but I know you can't do it right here. In the place, I was anywhere, the place with my record on. You're moving on along, thing meticulously, it is so. Take advantage of it, cause I got you in a way nobody ever had you getting funky like this. And someone ever taught you notice when you answer me, the sound's on, the style of my class. And sure, it's shown to the public that you, you love it, me, stepping to the scene with me, and my man Fabian, civilian. You wanna know the truth? That's how I'm living. yourself from dancer to a phenomenon. You didn't know what it was, so you get some styling. now you know what to do. Is take the opportunity and get wild and move, or else you're gonna disappoint me. You wanna know why? Let me explain. See, to take things we worked out perfectly, and every now and then identifying it with the how do you call it? It doesn't matter. Make sure you get rid of it. Yeah, check out my melody, bringing the message about things which happen in reality, and also this, but it's a real thing. You wanna know the truth? This is how I'm living. Ready for the world, the homeboys, the fly girls. Let us go berserk, y'all. Who's in the house? You know who's in the house. The redskin Tony Scott addressing you now, boy. Your long style and wild and inspirating you all to get moving on. On the surface, the dance floor. Tough kills who avoid intentional. Get up yours, cuz I know you're itching, but it's your attitude. You're acting cool for empathetic, my man. You gotta understand that we're dealing with something. It's guaranteed for pumping. I'm the prime and commands alive to my question. You wanna know the truth is how I'm living. ourselves together. We're polishing up our act And if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore.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 well. And if you've ever been held down before, I know held down anymore. don't you let nothing, nothing dames en heren, goedenavond bij ZFM Zandvoort. Dit is de uitzending voor de nieuwjaarsreceptie. Mijn naam is Walter Sans. Ik begeleid u tot zeker 9 uur voor deze uitzending. We schakelen zo over naar Nieuw Unicum. Maar tot die tijd uh, draaien we gewoon wat lekkere muziek. En uh, doen we vol met deze van Jonathan Jeremiah. Jonathan Jeremiah hier bij ZFM in de avond. Kwart voor zeven geweest. En eh, ja, wij wachten op de verbinding met het nieuwjaarsreceptie van het Nieuw Unicum. Jaap Koper is daar, Roy van Buring is daar, Ger Loogman is daar. En ze maken een geweldig programma vanavond voor jullie. Laying round home alone On night like this your love. Hungry for just one kiss. Every raindrop I hear on my window pane, yeah. Beat so loud and clear, what just spelled your name? belong to someone else. Can't control the feeling, cause after all I didn't make myself. Yeah. Last night I cried so hard, I believe I caught a chill. control the vibration. My heart just won't stand still. belong to someone else. Can't control the vibration, cause after all, I didn't make myself. Got nobody to to. turn Tired of being alone. Feel like breaking up somebody's home. Goedenavond Zandvoort, 10 voor 7. Dit was Albert King. En wij wachten op de verbinding met Nieuw Unicum... van waar we de nieuwjaarsreceptie uitzenden. En tot die tijd muziek zoals deze van Kovacs.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 En wij wachten op de verbinding met Nieuw Unicum. U bent trouwens zelf van harte welkom daar. Het is uh, van half acht tot half tien. En uh, er rijden zelfs taxis waar u voor 1 euro mee kunt. Dus uh, ik zou gewoon gaan. En anders luister u gewoon naar ZFM en dan zenden wij het voor u uit. Our romance is growing flat For you like this and the other While I go for this and that Goodness knows what the end will be Oh, I don't done. You say either, I say either, you say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Uh, let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato, potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off off. Oh, let's call the whole thing off. Yeah. You say laughter and I say laughter. You say after and I say like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla or chocolate strawberry. Let's call the whole thing off. But oh. tomato. And you like tomato. Potato. Potato. Tomato. Tomato. pajamas. You got pajamas. But oh, we, we know we need each other, so we better call the calling. Gerald, Louis Armstrong, Let's Call the Whole Thing Off. En dat gaan wij zeker niet doen hier bij ZFM, want we gaan nog even door vanavond. En eh, dat doen we zometeen na de klok van zevenen. Dan hoort u eerst nog even het journaal. En dan schakelen we over naar Nieuw Unicum, waar de nieuwjaarsreceptie rond half acht begint. En wij zenden uit tot 9 uur. Ger Loogman is daar, Roy van Buring is daar, Jaap Koper is daar. En samen maken ze daar een gezellig, leuk programma van vanavond. U kunt zelf natuurlijk ook naar de nieuwjaarsreceptie komen je kunt met de auto heen, op de fiets. Bus 80 stopt voor de deur. En er rijden speciaal vanavond voor 1 euro taxis van Taxispronk. En dan kunt u opstappen bij het Raadhuisplein, bij de Albert Heijn en bij het Vomarplein. Dus eh, genoeg redenen om die kant op te gaan. En eh, ja, we wachten even af tot de verbinding. En over een minuutje het journaal. En tot de tijd nog even deze muziek. En dan schakelen we over naar Nieuw Unicum voor de nieuwjaarsreceptie.